11 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor China verder aangescherpt vanwege het coronavirus. Tot nu toe waren er alleen reisbeperkingen voor de provincie Hubei. Vanaf vandaag gelden voor heel China veiligheidsrisico's. In een aantal Chinese steden is het openbare leven tot stilstand gekomen en moet iedereen binnen blijven. Nederlanders in China krijgen de raad om zich te melden... bij de informatieservice van Buitenlandse Zaken. De Israëlische premier Netanyahu trekt zijn verzoek in... om hem immuniteit te verlenen tegen strafvervolging. Netanyahu is aangeklaagd in drie corruptiezaken. Hij vroeg het Israëlische parlement om hem te beschermen tegen vervolging. Vandaag zou de Knesset debatteren over de kwestie. Eerder was al duidelijk dat de meeste Israëliërs tegen immuniteit zijn. Netanyahu heeft altijd gezegd dat hij onschuldig is... en het slachtoffer van een samenzwering. Op 2 maart gaat Israël naar de stembus. Het is onduidelijk of er voor die datum al een begin gemaakt kan worden met de rechtszaak. Philips verkoopt zijn afdeling huishoudelijke apparaten... zoals stofzuigers, koffiezetapparaten en airfryers. De afsplitsing moet over 1 tot 1,5 jaar een feit zijn. De afdeling is per jaar goed voor 2,3 miljard euro aan omzet. Philips wil zich nog meer specialiseren in medische apparatuur. Eerder besloot het bedrijf de afdeling waar lampen werden gemaakt al af te stoten. En PSV en Tottenham Hotspur zijn het eens geworden over de transfer van Steven Bergwijn. Hij moet in Engeland alleen nog medisch worden gekeurd door, worden door de Engelse club. Tottenham betaalt voor Bergwijn zo'n 30 miljoen euro. En dan het weer. Buien met kans op hagel en onweer. Aan de kust zware windstoten. In het zuiden ook geregeld zon. Het wordt 5 of 6 graden. Ook morgen wat buien en ook zon. Dan wordt het een graad of 7. Dit was het NOS Journaal.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 I don't wanna Ballermann, Ballermann, Ballermann, Ballermann, denn ich muss Geld machen. So high, so, so high, steck meinen Schein in den Novo line So high, so, so high, Augen zu, ich könnte in Tokio sein. Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime. Doch ich bin unterwegs in der Late Night. Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime. Doch ich bin unterwegs in der Late Night. All night, wir spielen Fortnite. Hängen auf der Couch, hören Break More Life. Night Wir spielen Fortnite Hängen auf der Couch, hören Drake More Life Kein Flex, der Jackie hält mich wach Ein Glas, ich bin ready für die Nacht meine Jungs sind aktiv, bis es hell ist. Rockstar, ja, ich fühle mich wie Elvis. Mein Kopf ist woanders, ich bin zu loco. Ich vergesse dich, mein Handy auf Flugmodus. Wir haben uns zuletzt vor einem Monat gesehen. Ich bin dieser, doch erwarte Loyalität egal ob reich oder pleite. Diese Frau bleibt an meiner Seite. Sie fickt mein Kopf mit dem iPhone. Trotzdem freu ich mich, wenn ich heimkomm. So high, so, so high. Steig meinen Schein in den Ovo-Line. So high, so, so high. Augen zu, ich könnte in Tokio sein. Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime. Doch ich bin unterwegs in der Late Night. Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime. Doch ich bin unterwegs in der Late Night. All night, wir spielen Fortnite. Hängen auf der Couch, hören Drake More Life. All night, wir spielen Fortnite. Hängen auf der Couch, hören Drake More Life. So high, so, so high. Steck meinen Schein in den Novo Line. So high, so, so high. Augen zu, ich könnte in Tokio sein. Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime.